Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV heeft vorig jaar veel minder boetes uitgedeeld aan mensen met een uitkering die de regels overtraden dan het jaar daarvoor. Kregen in 2022 nog 1700 mensen een boete. Vorig jaar was het aantal gedaald naar 1100. De UWV constateerde vorig jaar dan ook een stuk minder overtredingen rond de inlichtingenplicht vergeleken met een jaar eerder. Die houdt in dat mensen met een uitkering het UWV, UWV op de hoogte moeten houden van vakanties, verhuizingen of vrijwilligerswerk. De parlementsverkiezingen in Kroatië zijn gewonnen door de conservatieve regeringspartij HDZ. Volgens de voorlopige uitslagen behaalt de partij 60 van de 151 zetels in het parlement. Dat is niet genoeg om alleen te kunnen regeren partij kreeg bij de vorige verkiezingen nog 66 zetels. De partij van president Milonovic, een alliantie van linkse en centrumpartijen... werd tweede met ruim 40 zetels. Op de derde plek eindigde de rechtsnationalistische DP. Zeker 172 mensen zijn sinds 2015 overleden na het gebruik van het zelfdodingsmiddel X. De stichting 113 Zelfmoordpreventie in de GGD Amsterdam deden vorig jaar onderzoek naar het aantal sterfgevallen. Naar eigen zeggen was dat voor het eerst. De gemiddelde leeftijd van de gestorven mensen is 59 jaar. Wetenschappers denken dat ze in het zuiden van Engeland de overblijfselen hebben gevonden van een grote ichthyosaurus. Een zeereptiel dat zo'n 200 miljoen jaar geleden zou hebben geleefd. Met een lengte van 25 meter zou het, voor zover bekend, het grootste zeereptiel zijn geweest dat ooit heeft bestaan. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar aan de kust mogelijk wat regen. Overdag een afwisseling van stapelwolken, zon en een enkele bui.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 Don't call me up. 1, 2, 3, 4. is hand now. don't you think it's a crime? The way time after time, friends of mine the bottom. There's people showing up in the bottom. Come on, hit the lick one time, stick.